1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De kans op fouten en ongelukken neemt toe... doordat werknemers in sommige sectoren amper kunnen lezen of schrijven. Dat blijkt uit een studie van de stichting Lezen en Schrijven. De problemen zijn het grootst in de schoonmaakbranche. 40% van de schoonmakers kan geen etiketten op schoonmaakmiddelen lezen... of een takenlijst afvinken. Ook werknemers in de bouw, industrie en landbouw zijn vaak, vaak laaggeletterd. De stichting Lezen en Schrijven vindt dat werkgevers het probleem moeten aanpakken... zodat werknemers zich kunnen verbeteren op de arbeidsmarkt. De autoriteit Consument en Markt voert de strijd op tegen huurbemiddelingsbureaus... die onterecht bemiddelingskosten rekenen. Als een huurbemiddelaar werkt voor een verhuurder... mogen er geen kosten worden gerekend aan de huurder. Naar schatting 70% van de bemiddelaars doet dat toch. De ACM heeft in een aantal gevallen nu een dwangsom opgelegd. Als de bemiddelingsbureaus doorgaan met dubbele kosten rekenen... kunnen ze een boete krijgen tot 900.000 euro. In de Egeïsche Zee bij het Griekse eiland Lesbos... zijn zeker zeven migranten verdronken nadat hun boot was omgeslagen. De Griekse kustwacht heeft 57 drenkelingen uit het water gehaald. De boot kwam uit Turkije. Van daaruit proberen migranten geregeld bij Lesbos Griekenland binnen te komen. En de middelbare school in Haarlem heeft aangifte van smaad en lasten gedaan... wegens afbeeldingen van leraar die op het internet zijn gezet. Volgens de school waren de plaatjes beledigend en kwetsend. De politie zoekt uit wie deze zogenoemde memes plaatst. De school gaat met leerlingen in gesprek over de schadelijke effecten van dit soort berichten. Ook wijzen ze de leerlingen erop dat het verboden is foto's van personen te verspreiden zonder toestemming. En dan het weer. Vanuit het zuiden klaart het op. Op steeds meer plaatsen. Het wordt 17 tot 21 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Morgen bewolkt in de loop van de dag mogelijk buien, soms met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden.